Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ondernemers zijn erg teleurgesteld over de verlenging van de coronamaatregelen. Ze hadden gehoopt vanaf 28 april weer wat meer te mogen. Dat dat niet kan, komt aan als een mokerslag, zei Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland op NPO Radio 1. Hij wijst erop dat minister Wiebes ondernemers had opgeroepen om plannen te maken om weer open te kunnen. Dan krijg je de indruk dat er openingen zijn, dat we beperkt weer aan de slag kunnen, aldus Biesheuvel. Hij zegt dat ondernemers nu een hele hoge prijs betalen... en dat de overheid snel met extra steun moet komen. Het aantal geregistreerde sterfgevallen door het coronavirus in verpleeghuizen... is sinds vorige week met ruim 200 toegenomen. In totaal zijn er nu minstens 841 mensen in verpleeghuizen overleden. Dat cijfer loopt fors achter bij het werkelijke aantal... omdat er maar gegevens zijn van iets meer dan de helft van alle verpleeghuisbewoners. Ook zijn er fors meer besmettingen in verpleeghuizen... blijkt uit de cijfers van de Vereniging van Specialisten Oudere Geneeskunde. RIVM-directeur Van Dissel waarschuwt voor het verkeerd gebruik van mondkapjes door zorgpersoneel. De kapjes om de nek hangen en tussentijds aanraken is risicovol, zei hij tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer. Voor het gebruik van mondkapjes bij andere beroepen, zoals kappers en andere niet-medische contactberoepen, werkt het RIVM aan een analyse. Binnen twee weken moet daar duidelijkheid over zijn. Het EK voetbal voor vrouwen wordt met een jaar uitgesteld vanwege het coronavirus, melden Britse media. Het toernooi in Engeland zal nu in de zomer van 2022 worden gespeeld, in juli. De verplaatsing volgt op eerdere besluiten om het EK voor mannen en de Olympische Spelen met een jaar uit te stellen. Daardoor zouden de toernooien het EK voor vrouwen overlappen. Het weer, volop zon bij 15 graden op de Wadden tot mogelijk 22 graden in het zuiden. Door de stevige oostenwind voelt het wel frisser aan. Vanavond neemt de wind wat af.